Het gaat om Martin Bosma van de PVV en Tom van der Lee van GroenLinks PvdA. Ze hebben op dit moment hun sollicitatiegesprek in de Tweede Kamer, vertelt verslaggever Mark Hamer. Alle partijen zijn eigenlijk bezig met het eh, stellen van vragen aan de kandidaten. Die kandidaten die hebben een eh, sollicitatiebrief gestuurd hè? afgelopen weekend en begin van de week. Naar aanleiding daarvan worden er nu vragen gesteld. Daar kunnen de kandidaten straks weer op antwoorden. En aan het einde van het debat natuurlijk gaat er gestemd worden, hoofdelijk, schriftelijk en dus anoniem. De nieuwe Kamervoorzitter krijgt het druk. Hij moet ervoor zorgen dat debatten goed verlopen, ontvangt hoge pieven uit het buitenland... en is erbij tijdens belangrijke bijeenkomsten zoals de dodenherdenking op de Dam. Afgelopen zomer was de warmste ooit gemeten op de Noordpool. Het was er gemiddeld 6,4 graden. Volgens onderzoekers komt dat door klimaatverandering en merken we nu al wat de gevolgen zijn. In Canada waren bijvoorbeeld heftige bosbranden in het Poolgebied. Vier grote wortelbedrijven hebben van de toezichthouder een boete gekregen. De vier maakten jarenlang onderling afspraken en ze hadden, ze hadden samen een groot deel van de markt in handen. De boel werd ontdekt na een inval. Toen werd een A4'tje met afspraken gevonden. Het is nog niet duidelijk of je al jaren te wil veel betaald voor je worteltjes in de supermarkt. En op het strand van Zandvoort zijn al sinds vanochtend vroeg de voorbereidingen begonnen voor het lostrekken van een vastgelopen vissersboot. Die kotter ligt er al drie weken en moet vandaag worden losgetrokken. Deze man van het bergingsbedrijf legt uit hoe ze dat gaan doen. Vandaag gaan we een eh, sleuf graven om de boot heen. Eh, we maken een dijk eromheen en maken er eigenlijk een binnenavondje van. En we gaan hem in de loop van de dag al richting zee meenemen. voor de eigenaar van de boot was een crowdfunding opgezet om de schade te betalen.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 Zij moeten zich nu voorstellen aan de Kamer en daarna wordt er gestemd. Vanaf komend jaar zien veel werknemers een hoger bedrag op hun loonstrookje staan. Mensen met een modaal salaris gaan er volgend jaar bijna 80 euro netto per maand op vooruit. De mensen die 40 uur werken en het minimumloon verdienen... krijgen er ruim 265 euro bij. Er is een nieuwe Britse munt in omloop met een dinosaurus erop. De speciale 50 pence munt is samen met het Natuurhistorisch Museum ontworpen.